waarbij de scholen bijvoorbeeld nog wel open kunnen blijven. Verslaggever Marleen de Roy staat bij het Katshuis. Toch wel wat sombere gezichten. Dat is ook niet zo gek. De druk is natuurlijk groot. Toch zegt het OMT, deze ja, lockdown-achtige maatregelen zijn nu nodig. Eh, de situatie is dusdanig erg. Je ontkomt er eigenlijk niet aan. Het OMT adviseert ook om tijdelijk alleen nog QR-codes te geven aan mensen die zijn gevaccineerd of hersteld van corona. Maar niet meer door te testen. Of dat ook echt gebeurt is wel de vraag, want het ligt politiek heel gevoelig. Steeds meer scholen sturen complete klassen naar huis vanwege corona-uitbraken. Bij een school in Zandam zit zelfs iedereen thuis, alle 17 klassen. En daarom zijn de leraren weer achter de laptop gekropen. Het overschakelen eh, van eh, live onderwijs op school naar thuisonderwijs verloopt eigenlijk gewoon redelijk, eh, redelijk soepel. Een school hoopt maandag weer open te gaan. Ruim 100 mensen hebben in Rotterdam meegelopen in een protestmars om aandacht te vragen voor het toeslagenschandaal. Ze willen dat slachtoffers sneller compensatie krijgen voor de schade die ze hebben, omdat de Belastingdienst hen onterecht jarenlang behandelde als fraudeur. Een belangrijke Zuid-Afrikaanse politicus is overleden, Frederik Willem de Klerk. Hij was de laatste president van het racistische apartheidsregime. Tientallen jaren werden zwarte Zuid-Afrikanen onderdrukt door een witte minderheid. Dat veranderde toen de Klerk president werd, vertelt correspondent Alice van Gelder. Een jaar nadat hij leider werd van de Nationale Partij, uh, hief hij eh, het verbod op onder meer het, ANC, de bevrijdingsbeweging van Nelson Mandela, op. En liet hij Nelson Mandela vrij uit de gevangenis. Eh, en zij zijn toen gaan onderhandelen samen. Eh, en uiteindelijk heeft dat eh, in 1994 eh, geleid tot de eerste democratische verkiezingen... waarbij Nelson Mandela dus president werd en hij vicepresident. daarvoor kregen ze samen de Nobelprijs voor de Vrede. Maar er was ook kritiek. Mensen, veel mensen vinden dat de Klerk nooit echt excuses heeft gemaakt voor apartheid. Het weer. In het zuidoosten is het zonnig, maar op veel andere plekken is het bewolkt en kan er wat regen vallen. Het wordt een graad of 10. Morgen kan het 13 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is veel vertraging na een ongeluk tussen Zoeterwoude en Hoofddorp. 12 kilometer file, de vertraging is een uur. Er is maar één rijstrook open. Het loopt daardoor ook vast op de A44 vanuit Den Haag tussen Warmond en Knopenburgerveen. Daar is de vertraging bijna een uur. Dan de A27 vanuit Almere tussen Almere Hout en knooppunt Eemnes. 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En 203 van Alkmaar naar Amsterdam bij Krommenie. 3 kilometer file met daar 20 minuten vertraging.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 position. back, my sisters and me. باغي نشوف مون فيس تا إيه، هو اللي يديك بغاو يعرفوا فين ساكن بحيت شنو كندير كنصرف وسط العديد ساكن قلبي شاف هو فايون بحال كيريكو على ودك ما ترجع كومبا لوفيني ماضي ديبو لوفيني غنديرو فوضى life that took me away from you the city.